Gert met het NOS-journaal. De resterende concert is en die een bekende is van de politie. Vanavond, morgen en dinsdagavond staan er nog concerten gepland in Eindhoven. De organisatie is alert en de politie zet extra middelen in. Bestuurders van veel zorginstellingen verdienden vorig jaar nog steeds ver boven de balken en de norm van 178.000 euro per jaar. Met uitschieters van rond de 4 ton. Dat zegt de vakbond FNV. 2016 was het laatste jaar waarin ze hun hoge inkomens konden behouden. Vanaf dit jaar moeten de topinkomens worden verlaagd naar de Balkenende-norm van 178.000 euro. Defensie wil ruim 2000 vrachtwagens kopen bij het Zweedse Scania. De trucks vervangen een groot deel van de DAF-vrachtwagens die in de jaren 80 zijn gekocht. Als voordeel wordt genoemd dat de Zweedse trucks modules kunnen vervoeren. Daarbij valt te denken aan een werkplaats, een commandocentrum of een cabine voor personeel. Auto-importeur PON heeft jarenlang leden van het Koninklijk Huis speciale kortingen aangeboden voor leaseauto's. Dat schrijft de NRC. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix maakten geen gebruik van de speciale kortingsregeling. Maar zeker één ander lid van het Koninklijk Huis deed dat wel. Wie dat is wil de RVD niet zeggen. Niet alleen de Oranjes, ook bekende Nederlanders en sporters konden met korting een auto leasen. Wilco Fiets, een van de twee mannen die ten onrechte zijn veroordeeld in de Puttense moordzaak, is zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt misdaadverslaggever Peter R. de Vries op Twitter. Volgens hem gaf Fiets een Poolse man en een vrouw gisteravond een lift naar het politiebureau. Daar ontstak de man plotseling in woede en viel hij Fiets met een mes aan. Volgens de Vries staat de zaak los van de Puttense moordzaak. Fiets zou niet in levensgevaar zijn. Het weer veel zon hier naar wolkenvelden. Later vandaag in het noorden kans van bui. Het wordt 19 graden op de Wadden en 24 in zuid vlaanderen Dit was het en op. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files. Op de A4 richting Amsterdam. Daar staat door werkzaamheden tussen Dorp en Hoogmaten 4 kilometer file. De rijbaan richting Den Haag is bij Klopend Burgerveen door werkzaamheden het hele weekend dicht. Daardoor is het extra druk op de A44 richting Den Haag. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A8 richting Zandam daar staat Klopend Zandam 2 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht.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 It's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I will. I will. let you down. Take your parachute and go. Take your Maybe come back tomorrow.